uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Een eerste 100 dagen in het Witte Huis. Hij wil onder meer de macht van lobbyisten beperken... en nieuwe onderhandelingen voeren over vrijhandelsverdragen. De afgelopen weken kreeg Trump vooral aandacht in de media... vanwege een aantal schandalen. Met nog 17 dagen te gaan voor de verkiezingen... probeert hij nu weer aandacht te vestigen op de inhoud. Volgens het campagneteam van Trump zijn de maatregelen die hij noemde... zijn speerpunten voor de laatste twee weken van de campagne. In het noorden van Haiti zijn meer dan 100 gevangenen ontsnapt uit de gevangenis. Ze overmeesterden hun bewakers, doden een van hen en gingen er daarna vandoor. Ze namen ook een onbekend aantal wapens mee. Volgens de Haitiaanse autoriteiten is er in de buurt van de gevangenis in de kustplaats Arcahai een klopjacht gaande op de ontsnapte gevangenen, waaraan ook blauwhelmen van de Verenigde Naties meedoen. Het Amerikaanse telecombedrijf AT&T neemt mediaconcern Time Warner over. Dat is de eigenaar van onder meer CNN, HBO en Warner Brothers. Met de deal is een bedrag gemoeid van meer dan 80 miljard dollar. En daarmee is het de grootste overname in medialand van de afgelopen jaren. In de Eredivisie heeft PSV de afgelopen avond thuis moeizaam gewonnen van Sparta. Door een doelpunt van Ramselaar, een kwartier voor tijd, werd het 1-0. FC Utrecht versloeg Willem II in Tilburg met ook 1-0. Willem II moest het door een rode kaart lange tijd met een man minder doen. Hekkersluiter Rode JC speelde thuis met 1-1 gelijk tegen ADO Den Haag... en steeg daardoor een plaats op de ranglijst. FC Twente won van Go Ahead Eagles met 2-0. Het weer, vooral in het noordoosten van het land, dichte mist.